De Amerikaan van Koreaanse afkomst werd in november gearresteerd toen hij als reisleider in Noord-Korea was. Volgens het regime in Pyongyang heeft hij bekend dat hij met vijandige bedoelingen het land is binnengekomen. Hij had hiervoor de doodstraf kunnen krijgen. In Noord-Korea zijn eerder Amerikaanse staatsburgers veroordeeld. Zij kwamen allemaal na bemiddeling weer vrij. De PvdA gaat toch tegen proefboringen naar schaliegas stemmen. Dat heeft PvdA-leider Samsom gezegd. De fractie besloot vorige week nog om onder strenge voorwaarden akkoord te gaan met proefboringen. Maar daar kwam veel verzet tegen. Op het partijcongres werd een motie aangenomen waarin stond dat de partij niet mag instemmen met de boringen. En Samson wil de wens van het congres honoreren. Als de techniek zo is ontwikkeld dat verantwoord boren mogelijk is, dan wil Samson dat de PvdA-leden zich er opnieuw over uitspreken. Coalitiepartner VVD is wel voor boringen naar schaliegas. Als Ajax zondag kampioen wordt in de eredivisie... wordt de ploeg dezelfde dag nog gehuldigd naast de Amsterdam Arena. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd. Van der Laan zei dat een huldiging op maandag ook een optie was... maar vanwege de troonswisseling en de activiteiten op 4 en 5 mei... wilde hij maandag niet opnieuw een beroep doen op de politie. Ajax speelt zondag thuis tegen hekkensluiter Willem II. Bij winst is de Amsterdamse ploeg landskampioen. Het weer op veel plaatsen valt wat lichte regen. In het noordwesten en noorden blijft het vrijwel overal droog. In de loop van de dag wordt het overal droog en breekt de zon door. En het wordt tussen 13 en 19 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. In het binnenland kan dan een bui vallen.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 I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya.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 The sneakerheads and be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I, I, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna some tags. Only got twenty dollars in my pocket.